Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet moet miljarden extra investeren om de verpleegzorg op orde te krijgen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bedrag kan oplopen tot 3,1 miljard euro. Veel verpleeghuizen kampen met te weinig of niet goed opgeleid personeel. Bewoners krijgen daardoor niet de zorg die ze nodig hebben. De NZA bekeek op verzoek van staatssecretaris Van Rijn wat er moet gebeuren. Met een investering van 3,1 miljard euro krijgen alle bewoners van verpleeghuizen goede zorg. Het kan ook met een lager bedrag, maar dan moet er veel verbeteren aan de bedrijfsvoering. De problemen in de jeugdzorg dreigen structureel te worden. Dat zegt de Transitieautoriteit Jeugd in een onderzoeksrapport. Hoe kinderen het best geholpen kunnen worden staat nog steeds niet voorop, volgens de autoriteit. Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeente. Sindsdien is er veel meer administratief werk en hebben veel instellingen geldproblemen. De afgelopen jaren sprak de autoriteit nog van opstartproblemen. Maar problemen zijn nog steeds niet of nauwelijks aangepakt, blijkt uit het rapport. GroenLinks wil de gaswinning in Groningen onmiddellijk verlagen naar 18 miljard kuub. Daarna moet het zo snel mogelijk naar 12 miljard, zegt GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren. De helft van het aantal kuub wat nu uit de Groningse bodem wordt gehaald. Van Tongeren reageert op een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die concludeert dat de problemen veel te versnipperd worden aangepakt. Het aantal meldingen van fysiek geweld op scholen is vorig jaar toegenomen. Bij de inspectie voor het onderwijs kwamen 569 meldingen binnen. Dat is een derde meer dan in 2015. Een verklaring voor de stijging heeft de inspectie niet. De meeste meldingen komen uit het basisonderwijs. Waarschijnlijk komt dat doordat vechtpartijtjes op het schoolplein ook onder fysiek geweld worden gerekend. Het weer, geregeld zon, het is 19 tot 22 graden. Pas tegen zonsondergang koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zulke temperaturen, met eerst geregeld zon... maar later neemt vanuit Zeeland de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Holendrecht en Vinkenveen... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidsendam. De A12 Arnhem, Utrecht, Den Haag. Over 9 kilometer tussen Driebergen en Nieuwegein. A15 Rotterdam-Gorkum, drie kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. A27 een ongeluk van Utrecht naar Almere bij Huizen, dat levert 8 kilometer file op. A28 Utrecht-Amersfoort voor de afrit Ben Dolder een half uur vertraging.